De Catalaanse leider Puigdemont liet weten dat hij met Madrid wil onderhandelen. Het Catalaanse parlement kan besluiten zich af te scheiden als Madrid niet wil praten. De Spaanse premier Rajoy kondigde daarop aan dat Catalonië vanaf zaterdag onder curatele staat. Besluit zal worden genomen in een speciale zitting van het kabinet. Vanaf december gaan er meer sprinters rijden. Volgens de NS komen er in de nieuwe dienstregeling 83 ritten per dag bij. Zo rijden er straks meer sprinters tussen Geldermalsen en Den Bosch en tussen Leeuwarden en Meppel. En op de lijn Utrecht-Houten-Castellum kunnen reizigers straks iedere 10 minuten met de trein. Sinds december rijden er al meer sprinters op andere trajecten. Het aantal mensen dat ziek of gewond van een cruiseschip wordt gehaald is flink gestegen, ondanks dat er minder Nederlanders op een cruisevakantie gaan. Alarmcentrale Eurocross verwacht dat dit jaar in totaal 135 meldingen zullen binnenkomen, zo'n 30 meer dan twee jaar geleden. Mogelijke oorzaak is dat steeds meer oudere mensen vakantie vieren op een cruiseschip. Meestal worden er mensen met infecties, hartklachten en botbreuken van boord gehaald. Niet iedereen is goed verzekerd voor dit soort incidenten. De boetes voor wanbetalers bij telefoonproviders gaan omlaag. Tien telecombedrijven hebben daarover afspraken gemaakt met toezichthouder ACM. De verwachting is dat wanbetalers door de lagere boetes minder vaak te maken krijgen met incassobureaus. Verder wordt de voorlichting over de incassoprocedure verbeterd. Het is de tweede belangrijke verandering op de telefoonmarkt dit jaar. Sinds januari wordt een smartphone op afbetaling aangemerkt als lening... en wordt de klant geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Het weer droog en wat opklaringen.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 Tussen Hilversum en Eembrugge 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A7 van Zaandam naar Horen... tussen Purmerend en Horen door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En ruim een half uur oponthoud op de A28 Zwolle-Amersfoort...